bij de benoeming van een pedoseksuele priester tot pastoor... Simonus zei dat in Cairo Brandpunt. Hij hielp de priester in 1991 aan een nieuwe parochie in Amersfoort... terwijl hij wist dat de man een jaar eerder was veroordeeld wegens seksueel misbruik. Simonus vindt dat de benoeming naar de maatstaven van toen zorgvuldig is gegaan. Volgens hem had een psychiater de priester onderzocht en gezegd dat er geen kans was op herhaling. Toch ging de pastoor opnieuw in de fout. De man zou in totaal tientallen jongens hebben misbruikt. In Birma hebben staatsmedia gewaarschuwd dat oppositieleidster Aung San Suu Kyi en haar partij tragisch aan hun einde komen als ze westerse sancties blijven steunen. Het is de eerste directe kritiek op Suu Kyi sinds in november haar huisarrest werd opgeheven, kort nadat zij en haar partij niet mee hadden kunnen doen aan de eerste verkiezingen in Birma in 20 jaar. Het land heeft sinds kort formeel een burgerregering, maar wordt in feite nog volledig gedomineerd door het leger. Volgens de commentaren in een aantal staatskranten negeren Succi en haar partij het feit dat het land een nieuw tijdperk is ingeslagen. Met een nieuw systeem en nieuwe politieke platforms die de weg vrijmaken naar democratie. De Braziliaanse spits Ronaldo stopt met voetballen. Tegen een Braziliaanse krant heeft hij gezegd dat het niet meer gaat. Volgens de krant zal hij zijn vertrek vandaag officieel bekendmaken. De 34-jarige Ronaldo wilde tot eind dit jaar doorgaan bij zijn Braziliaanse club Corinthians. Maar hij heeft te veel last van blessures. Ronaldo speelde onder meer voor PSV, Barcelona, Inter en Real Madrid. Met 15 doelpunten is hij topscorer aller tijden op WK's. Hij maakte in 2002 onder meer de twee doelpunten in de finale tegen Duitsland. Ronaldo had toen al last van blessures. In 2000 liep hij bij Inter een zware knieblessure op en daarvan is hij nooit meer helemaal hersteld. Het weer, vannacht toenemende bewolking in de loop van de ochtend eerst in het westen, later ook in de rest van het land regen.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 Too dirty to clean my act up. If you ain't dirty, you ain't here to party. the rules. Leave me alone. And I'm throwing elbows. Leave me alone. And I'm throwing elbows. Yeah, Leave me alone. And I'm throwing elbows. Leave me alone. And I'm throwing elbows. Who ready to party out and I'm throwing elbows. Leave me alone. And I'm throwing elbows. Leave me alone. And I'm throwing elbows. Heavy. Oh, overdue. Give me some room. Let's get dirty. That's my jam. I need that uh, to get me off. Sweat until my clothes come off. It's close explosive speakers are pumping. Still jumping six in the morning. Table dancing glasses of pressure. No question. a jam, like a summer show. I keep my car looking like a crash dummy drove. My gear look like the bank got my money froze. For their presidents, I pant like Putty Roll. That's the one that excites your divas. After media shine, I'm shining with both of the sleeves up.